Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis heeft diepe verontschuldigingen aangeboden... voor de handelwijze van het bestuur in de oorlog. Maandag bleek uit onderzoek van het NIO dat de leiding van de hulporganisatie... weinig tot niets heeft gedaan voor vervolgde joden. Vandaag bood het Rode Kruis officieel excuses aan... bij de boekpresentatie van het onderzoek in Amsterdam. Bij een ontploffing in een kolencentrale in India zijn zeker 12 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Er zou een ketel zijn ontploft in de centrale. Daarbij ontsnapte stoom en schadelijke gassen. Medewerkers en mensen in de buurt van de centrale zijn daarmee in aanraking gekomen. Een aantal van hen is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij vanmiddag in het Limburgse Blerik. Een 22-jarige man werd daar op straat doodgeschoten. Het is nog niet bekend wat de rol van de aangehouden verdachte is geweest. Aanvankelijk was de politie op zoek naar zes mensen die betrokken zouden zijn bij de schietpartij in Blerik. Drie mannen die in 2014 betrokken waren bij de dodelijke overval op een hoogbejaarde vrouw uit Helmond zijn veroordeeld tot celstraffen. Hoofdverdachte Rieswan V. werd veroordeeld voor doodslag en kreeg 15 jaar. Zijn medeverdachten kregen 8 en 6 jaar voor diefstal met geweld en het hulpeloos achterlaten van het slachtoffer. Daarmee zijn ze volgens de rechter ook schuldig aan de dood van de vrouw. Voor het eerst in 40 jaar zijn de bovenste twee ringen van het Colosseum in Rome weer open voor het publiek. De vierde en vijfde ring zijn al een tijd dicht geweest, omdat ze gerestaureerd werden. De hoogste ringen waren in de tijd van het Romeinse Rijk de goedkoopste plaatsen, maar om de ringen nu te bezoeken moet er extra worden betaald. Het weer in het noorden nog wat regen. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog. Morgen enkele buien, maar ook zon. Het wordt een graad of 12. Vrijdag is het grotendeels droog. Maar in het weekend valt er weer wat regen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan 43 files in de Randstad, maar de meeste geven niet al te veel vertraging. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De A2 Amsterdam-Utrecht, 20 minuten erbij tussen Apkoude en Breukelen. En van eh, Utrecht naar Den Bosch vervolgens bij Vianen nog eens 10 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidsendam en Den Haag-Zuid, 10 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor Amstelveen, 10 minuten extra. De A16 Rotterdam-Breda, nou toch ook wel 10 minuten erbij bij de Van Brinoorbrug. De A27 Utrecht-Breda, een kwartier in de file tussen Hagenstein en Noorderloos.